Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Belgrado is de voorgeleiding van Radko Mladic voortijdig beëindigd. Hij gaf geen antwoorden op de vragen van de onderzoeksrechter. Volgens zijn advocaat kon Mladic dat niet door gezondheidsproblemen. Het Joegoslavië-tribunaal wil Mladic berechten voor oorlogsmisdaden... zoals de massamoord op bijna 8000 inwoners van Srebrenica in 1995. Hij werd vanochtend gearresteerd. In de Amerikaanse stad Joplin worden na de tornado van zondag nog 231 mensen vermist. Autoriteiten hebben een lijst met de namen van de vermisten vrijgegeven. Het officiële dodental in Joplin staat op 125. Het lijkt erop dat Nederland langer meedoet aan de missie in Libië. Eind volgende maand loopt de huidige NAVO-missie officieel af... Minister Hille schrijft aan de Tweede Kamer dat de politiek-militaire doelstellingen van de NAVO nog niet zijn gehaald en dat doorgaan noodzakelijk is om grootschalig geweld door de Libische leider Gaddafi te voorkomen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op de politie. Meer dan 30 mensen kwamen om doordat een zelfmoordenaar een vrachtwagen liet ontploffen. Taliban zeggen dat ze de aanslag hebben gepleegd. Ze zouden ook verantwoordelijk zijn voor een aanslag in Afghanistan, dicht bij de Pakistaanse grens. Daarbij kwamen zeven NAVO-medewerkers om. Pianist Rian de Waal is overleden. De Waal zat in 1983 als eerste Nederlandse pianist in de finale van het Koningin Elisabeth Concours in Brussel. Dat was een internationale doorbraak. Hij specialiseerde zich onder meer in het werk van Frans Liszt en Frédéric Chopin. Rian de Waal is 53 jaar geworden. ADO Den Haag heeft een grote stap gezet richting Europees voetbal. In de eerste wedstrijd van de beslissende play-off tegen FC Groningen werd het in Den Haag 5-1 voor ADO. De return in Groningen is zondag. Er worden ook de beslissende wedstrijden om promotie en degradatie gespeeld. VVV won vandaag de eerste wedstrijd uit bij FC Zwolle met 2-1. En in Helmond was Excelsior met 5-1 te sterk voor Helmond Sport. Het weer vannacht in het westen en noorden geregeld buien, kans op onweer.